Waterwalgemoed bij het RWS Journaal. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen zijn gisteren in totaal zeven skiers omgekomen door lawines. Bij het Zwitserse plaatsje Vilan overleden vier wintersporters door een lawine. Drie anderen raakten zwaar gewond. In twee andere Zwitserse plaatsen overleden nog eens twee mannen... doordat ze door sneeuw werden bedolven. Ook in Oostenrijk werd een wintersporter gedood door een lawine. Dat gebeurde bij het plaatsje Damuls. Een vrouw raakte gewond toen ze onder de berg sneeuw terecht kwam. Vrijdag kwamen er nog twee Duitsers in het Zwarte Woud om door lawines. Bewijs dat Amerikaanse wetenschappers bijna een jaar geleden leverden voor het bestaan van de oerknal blijkt niet te kloppen. De wetenschappers melden toen dat ze met een telescoop stralingswaarnemingen hadden gedaan die de theorie over het ontstaan van het heelal zouden bevestigen. Collega's spraken van een spectaculaire doorbraak die de Nobelprijs waard was. Maar Europese onderzoekers zeggen nu dat de stralingswaarnemingen waarschijnlijk alleen maar grote hoeveelheden ruimtestof waren. De dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto heeft tot verontwaardigde reacties geleid bij de Japanse premier Abe en de Amerikaanse president Obama. Goto is hoogstwaarschijnlijk onthoofd door de islamitische staat. Abe vindt het een afschuwelijke, immorele en onvergeeflijke terroristische daad. President Obama zei dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Al tienduizenden Britten hebben een online petitie getekend voor de rehabilitatie van homoseksuelen die onder oude anti-homowetten zijn veroordeeld. Naar schatting bijna 50.000 Britten zijn in het verleden veroordeeld, maar na het verdwijnen van de anti-homowetgeving nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo'n 15.000 van hen in leven zijn. Het weer in het zuidwesten en westen kan vannacht wat regen of natte sneeuw vallen.